11 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal... door een gelijkspel tegen Noord-Ierland. In Belfast bleef het 0-0 en dat was genoeg voor directe plaatsing. In de eerste helft had Oranje op achterstand kunnen komen door een penalty, maar die ging over. In dezelfde pool heeft ook Duitsland zich voor het EK geplaatst... door met 4-0 te winnen van Wit-Rusland. De politie heeft 30 bekeuringen uitgedeeld aan deelnemers aan een trouwstoet in Rotterdam-Zuid. De bruiloftsgasten vertoonden volgens de politie hinderlijk en gevaarlijk rijgedrag. Ze blokkeerden wegen, reden door rood, toeterden, hingen uit de ramen en staken fakkels af. Bij elkaar moeten ze meer dan 3000 euro aan boetes betalen. Trouwstoeten leiden vaker tot overlast. In augustus werd een Rotterdamse agent die daartegen optrad mishandeld. Vrachtwagenchauffeurs worden steeds vaker beboet omdat ze op de vluchtstrook parkeren. Dit jaar gebeurde dat al 130 keer. Twee jaar geleden werden er maar 50 bekeuringen uitgeschreven. De toename komt volgens brancheorganisatie TLN door een tekort aan parkeerplaatsen. Vooral langs de A15, A58 en A67 staan alle rustplaatsen vaak vol. Volgens TLN worden er nu 800 parkeerplaatsen bijgebouwd, maar zouden dat er eigenlijk drie keer zoveel moeten zijn. In Iran zijn protesten uitgebroken nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. In de stad Sirjan viel daarbij een dode. Demonstranten probeerden een oliedepot in brand te steken... maar de politie wist dat te voorkomen. Daarbij werden schoten gelost. De Iraanse regering heeft de brandstofprijzen met de helft verhoogd... om meer geld binnen te krijgen. Het gaat slecht met de economie... mede door de Amerikaanse sancties tegen Iran.